Benghazi lag de hele ochtend onder vuur van Gaddafi's troepen. Als ze daarmee doorgaan worden ze aangevallen, waarschuwde de Franse president Sarkozy na een internationale top over Libië. Daar werd de conclusie getrokken dat Libië zich met de aanvallen op Benghazi niet heeft gehouden aan de VN-resolutie van donderdag. Premier Rutte heeft na het topoverleg in Parijs gezegd dat de NAVO nog dit weekend afspraken moet maken over verdere acties tegen Libië. Nederland is volgens Rutte bereid militair mee te doen. Ondanks de crisis rond Libië is de Amerikaanse president Obama begonnen aan een driedaagse reis door Latijns-Amerika. Hij probeert orders binnen te halen om de export en de werkgelegenheid in de Verenigde Staten te stimuleren. In het kraanwater in de regio Fukushima is twee dagen geleden radioactief jodium gevonden. Volgens de Japanse regering lag de waarde boven de toegestane norm, maar nu niet meer. Waarom dat nu pas bekend wordt gemaakt is niet duidelijk. Ook in de hoofdstad Tokio en vijf andere regio's zijn sporen in het kraanwater gevonden, maar daar is de norm nooit overschreden. De Duitse ijsbeer Knoet is dood. Hij werd levenloos gevonden in het bassin van het ijsberenverblijf in de dierentuin van Berlijn. Knoet werd wereldberoemd toen hij kort na zijn geboorte in december 2006 door zijn moeder werd verstoten en daarna werd grootgebracht door een verzorger. De doodsoorzaak van Knoet is nog niet bekend. De Italiaanse wielerklassieker Milaan-San Remo is gewonnen door de Australier Matthew Goss. Na een koers over 300 kilometer won hij de eindsprint van een kopgroep van acht. Achter Goss werd de Zwitser Cancellara tweede en de Belg Gilbert werd derde. Het weer, het is helder en vanavond wordt het snel kouder met vannacht lichte vorst en mogelijk mistbanken.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 Man, I'm like a young gun, fully black, barack. Cry teardrops over the massive attack. I only make hits like I work with a racket and back. Look at my jacket and hat, so damn berserk, so down to earth. I'm bringing gravity back, adopted by the major. I want my family back. People work hard just to get all their salary tax. Look, I'm just a writer from the ghetto like Mallory Black. Man, where the hell's all the sanity at? Damn, I used to be the kid that no one cared about. That's why you have to keep screaming till they hear you out. we never took cause we needed a change. I needed a break. For a sec, I even gave up believing and praying. I even done illegal stuff and was leaded astray. They say the money is the root of the evilest ways. But have you ever been so hungry it keeps you awake? Mate, now my hunger will leave him amazed. Great, it feels like a long time coming. Bam, since the day I thought of that cunning plan. One day I had a dream, I tried to chase it, but I wasn't going nowhere. Running, man understand. Plan to change a tenner to a hundred grand. Everyone's a kid that no one cares about. You just gotta keep screaming till they hear you. Zandvoort en de regio. Met dit natuurlijk weer eh, lokaal nieuws, maar ook nieuws waarvan je denkt... Hè? Zoals een wieplantage naast een politiebureau? Huh? Dat en meer. Mis muziek. Dit is Lady Gaga. En Alejandro. Hot Sugar. na in een nieuw jasje. En eh, ja, als je nou een wieplantage hebt, dan wil je die natuurlijk ergens, eh, ergens laten bouwen waar, echt, waar ze nooit gaan zoeken. Dus ja, iemand dacht, als ik het nou naast een politiebureau doe. Dus uh, nou ja, dat, dat deed hij en het is jaren goed gegaan. Totdat, eh, totdat ze er laatst achterkwamen omdat er een nieuwe eigenaar in het pand kwam. Ik dacht, ja, er zit hier toch een vreemde lucht.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 En een bejaarde vrouw eh, rijdt een winkel binnen. Een 89-jarige automobiliste uit Zaandam heeft vanmorgen in Wormerveer opschudding veroorzaakt... door met grote vaart in een eh, doe-het-zelf winkel binnen te rijden. De vrouw trapte in plaats van, eh, van, op, van op de rem op het gaspedaal. De omvang van de schade in de winkel is nog niet duidelijk. Er raakte niemand gewond. Ook de vrouw zelf is vrijgekomen met, uh, met, de, met de SIK. Alleen ja, dat rijbewijs is ze wel kwijt. Helaas. Het is nog de oude Direct.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 De maan bevindt zich namelijk zeer dicht bij onze planeet. Eh, de, de, maan heeft zich namelijk nog nooit zo dicht bij onze planeet eh, gestaan als vanavond omdat hij nu uh, slechts 365.577 eh, kilometer van ons verwijderd is. En eh, volgens sommige astrologen zou deze supermaan rampzalige gevolgen kunnen hebben voor ons klimaat. Maar andere wetenschappers zeggen, jongen, ga lekker naar bed of zo. Uh, ga fietsen, man. Dus de meningen zijn verdeeld. Maar we weten het na vanavond, dit is lief.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 Show my cookie skills off, cause I'm Jammer dat ze uit elkaar zijn, hè. Helaas, helaas. we zijn de half uur gepasseerd. En eh, ja, deze plaat is toch echt voor de fans, hoor. Het ritme van Zandvoort. voor f m Dit is je. Stien, ik zit eens goed naar je te kijken prachtig lijf, het is niet om te zeggen, Slechts één ding zou ik anders willen zien. Het maakt je een stuk jonger bovendien. Ik wil een Caracano voor voorheen gaat vangen. Schat, je hebt daar een hele badmaat hangen. Wordt het niet eens tijd dat ik hem scheer? Of heb je liever dat ik hem epileer? Ik wil een karikano. hangt nu halverwege langs je benen. Eerst dat je knie, maar nu tot aan je schenen. Het is nu echt gedaan met mijn geduld. En mijn dekbed moet ermee gevuld. Mis een kale kale kano. Wat een fijne kale kano. 16, dat lijkt wel op jacht naar de schacht. Ik wil de kano, hup, zwaai op die kale kano. En de fijne roze kano. En kaal dat die is. Wat een kano. Ja, misschien Stien heb er ook een. Wat het, nou heb je eindelijk een mooie kano, Stien. Roeispaantjes nog binnenboord. Wat een fijne kano. FM. een nieuwe smartphone of een eh, nieuwe computer, dan moet je nog even wachten, want uh, die worden fors duurder door de aardbeving in Japan. Want eh, daar worden veel, worden veel producten van uitgehaald. Maar omdat de stoom deels is neergelegd en omdat ze moeten bezuinigen op de stoom, wordt gewoon geen productie geleverd. Dus wordt alles veel duurder en moet het, ook, en moet het dan uiteindelijk in China worden gehaald. Maar omdat Apple ook weer zijn producten uit China haalt, heeft dat ook weer gevolgen voor Apple. Dus eh, als je nu hem wil kopen, even wachten. Nog even geduld. Ben je later, ben je veel blijer. Als je toch even voor 30 eh, euro minder hebt kunnen scoren. Het is de jeugd van tegenwoordig. Ik zie het al hoor. Sterrenstof! Na nou kijk je grappie, leuk zoet als een sappie. Ook al was mama altijd wappie. Een goed begin is het halve werk. Maar een goed begin is maar de helft. De tweede helft, maar ik hoef geen helft. Wibbelin was elf, ik deed alles zelf. Ik ging zelf naar school, nu kom ik zelf op tv. En ik lach in mezelf, want de slet en ik breed. Nou kijk ze kijken, dus blijf kijken. Alle dikzakken willen op me lijken. Mijn broeder, vergeet het ding. Stap opzij, ze willen handtekening. Kaleidoscoop, pizza, oh. Ik kijk omhoog, mijn pupillen worden groot. De wereld is weer plat, ja. Op je polen pips na. Een golf neemt de afstand van je hemel lichaam. Ze is van spectrale klasse. Van aardse krachten. Hoe losgepast het toen ze naar me lachten. Je kijkt terug in de tijd. Als je naar de kijkt Zelfs als ik naar boven kijk Zelfs als ik voor ooit derde ben Dan weet je dat ik ergens ben Dan ben ik als In de lucht als sterrenstof Dan ben ik loser in de sky Met diamonds om mijn nek Bitch, diamonds om mijn nek Loser in de sky Met diamonds om mijn nek was young, yeah yo, alleen nog maar young Geen centjes, geen peper, geen stang Totdat hij uit het niks op tv kwam Ineens changed zijn hele leven, bam Shows in het weekend, geld op de bank Gelukkig aan het stop, maar telt het nog dan Hij wilde proeven van elke soort drank Men probeerde hem te zeggen, hij was telkens zo lang en na een tijdje zat ik crazy in de put Toen uit de lucht kwam vallen Lady Luck Ze werd zijn baby en hij was haar baby terug En alle vlinders in zijn buik zeiden nee tegen die drugs Ik heb een mokka prinsesje op mijn bankje Stemklankje, brengt nog steeds brood op een plankje Soms denk ik terug, heb mijn drankje Met de sterren in de lucht, te zegt drankje De wereld is verplakt, ja Op je polenpips na Een golf neemt de afstand Van je hemellichaam lichaam de is gewoon aardse krachten Losgebasterd toen ze naar me lachten Je kijkt terug in de tijd Als je naar de kijkt Ja, ze is praktisch me galactisch Sorry als ik overdrijf Zelfs als ik naar boven kijk Zelfs als ik een derde ben Dan weet je dat ik ergens ben Dan ben ik alsnog in de lucht als sterrenstof Dan ben ik loezo in de sky met dames om mijn nek Bitch, dames om mijn nek Loezo in de sky met dames om mijn nek Bitch, diamonds om mijn nek dames om mijn nek ZFM then you're over. Look back and watch me smack that hat all on the floor. Smack that hat, give me some more. Smack that hat till you get so. Smack that hat, oh. Smack that hat all on the floor. Smack that hat, give me some more. Smack that hat till you get sold. Smack that hat, oh. front ready to attack now. Pulling the parking lot slow with the lockdown Convicts got the whole thing packed now. Step in the club, the wardrobe intact now. I feel it on and crack now. Ooh, I see it all at back now. I'ma call them, then I put the mat down. Money no problem, pocket full of that now. I feel you creeping, I can see it from my shadow. Wanna jump up in my Lamborghini Gallardo? Maybe go to my place and just kick it like Tybo. And possibly bend you over, look back and watch me smack that. kitty cat claws, the way she climbs up and down them poles. Looking like one of them pretty cat dolls, trying to hold my woody back through my drawers. Steps off stage, didn't think I saw. Creeps up behind me and she's like, yeah. I'm like, I know, let's cut to the chase. No time to waste, back to my place. Rush from the club to the cribs like a mile away. But more like a palace, shall I say. And plus I got a pal if your gal is game. In fact, he's the one singing the song that's playing. Hey, come on! I feel you creeping, I can see it from my shadow. My shadow. Hop up in my Lamborghini Gallardo. Maybe go to my place and just kick it like Tybo. All the slim rolling, women just holding, big booty rolling. Soon I be all in them and throwing D. Hitting no less than three. Block real style like we. Girl, I can tell you want me, cause lately I feel you creeping, I can see it from my shadow. Wanna jump up in my Lamborghini Gallardo. Maybe go to my place and just kick it like Tybo. And possibly then you're over. Look back and watch me smack Aiken samen met Eminem. Smack that. Smack that all on the floor. me some more. you get En na de vele geruchten gaan ze toch gewoon. Prins Willem-Alexander en Prinses Maxima heb ik het over. Zullen gewoon op 29 april aanwezig zijn in Londen voor het huwelijk van eh, de Britse Prins William en Kate Millington. Want ja, het zou eigenlijk zo zijn dat ze toch niet zouden gaan. Want ze waren niet uitgenodigd, maar ze zijn toch gewoon uitgenodigd. Alleen uh, de, de Rijksvoorlichtingsdienst, die wil niet zeggen of er nog meer er naartoe gaan. We wachten het af. Dit is Kesha! En uh, We Are Who We Are. Goed gezegd hoor. Hot and dangerous. If you're one of us, then roll with us. Cause we make the hipsters fall in love when we got our hot pants on and up. And yes, of course we does. We run in this town just like a club. And no, you don't want to obsessed Got Jesus on my necklace. Ooh, Got that glitter on my eyes. Stockings ripped all up the side. Looking sick and oh, oh. Let's go. Tonight we're going hard, hard, hard, hard, hard. Just like the world is time to live it up. I'm so sick of being so serious. It's making my brain delirious. I'm just talking true. I'm telling you about the shit we do. We're selling our clothes, sleeping in cars, dressing it down, hitting on dudes. Hard. Got that glitter. that that that that that DJ turn it up that that that that that that DJ turn it up that that that that that that DJ turn it up that that You Know. En zakken voor je examen? ja, dat is echt... Dat is niet zo handig. En eh, nou ja, om je even een schets te geven, de eerste keer dat je zakt, dan wordt het nog gezegd van, ah, kan gebeuren. De tweede keer dat je zakt wordt er gezegd, nou, eh, nu wil leren. De derde keer wordt er gezegd van, mm, moet echt gaan leren. En de vierde keer is het van, word je gewoon overal uitgelachen. Maar eh, een Britse vrouw die heeft het voor elkaar gekregen om 90 keer te zakken voor de theorie. Ze heeft tot nu toe al eh, iets van 4000 euro uitgegeven. Omdat per keer dat je daar examen doet kost het 31 pond. Nou ja... Jongen. 90 keer. Nou, dan zit je er gewoon eigenlijk elke dag. Dit is Katy Perry.